het wel met het NOS-journaal. Een man van 28 uit Valkenswaard die koningin Beatrix via Twitter beledigde en bedreigde, heeft zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen. Verder mag hij als de reclassering dat nodig vindt, s'nachts niet op internet. Vorig jaar twitterde de man volgens de rechter uitermate golven en kwetsende dingen over de koningin die haar waardigheid hebben aangetast. Bij het bepalen van de straf hield de rechter rekening met zijn autistische stoornis, maar tegelijkertijd werkte in zijn nadeel dat hij de tweets verstuurde tijdens twee proeftijden van eerdere veroordelingen. Vanwege een gaslek in een woning in de Groningse wijk Levenborg zijn tussen de 20 en 25 woningen ontruimd. Het lek zit in een kruipruimte. Het gaat om een blok van drie woningen en er is een gevaarlijke concentratie van gas vrijgekomen. Vandaar dat er snel moest worden ontruimd, zegt de brandweer. De bewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Bij het Empire State Building in New York zijn drie mensen doodgeschoten. Een van hen is de schutter. Hij is gedood door de politie. Er zijn ook negen gewonden. Hun toestand is niet kritiek. De dader was net ontslagen en op, op straat schoot hij een oud collega door het hoofd. De andere dode was een toevallige voorbijganger. Lance Armstrong is zijn zeven toerzeges kwijt. Het Amerikaanse antidopingbureau heeft de overwinningen geschrapt en hem een levenslange schorsing opgelegd. De internationale wielerunie UCI moet de straf overnemen of hem aanvechten bij het sporttribunaal CAS. Het Amerikaanse dopingagentschap komt met de straf na het besluit van Armstrong om zich niet langer tegen de beschuldigingen te verdedigen. Armstrong vindt dat hij slachtoffer is van een heksenjacht. Hij is nooit betrapt op doping, maar oud-ploeggenoten hebben hem ervoor van beschuldigd. Het weer vannacht buien en een graad of 14, morgen overdag en ook zondag. Veel buien met kans op onweer. Het wordt een graad of 22 met een flinke zuidwestenwind. Na het weekend knapt het weer op. Dit was het NOS Journaal.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 I love you. when people tell you what to do. You just wanna run, run from all your sorrow. you your goal, since you wanna have it all, get on with your life. Don't van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.